Jelle Seubering met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden en de republikeinse voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, McCarthy... hebben een voorlopig akkoord bereikt over het verhogen van het schuldenplafond. Als het congres ook met de deal instemt... kan de Amerikaanse federale overheid meer geld lenen... zodat rekeningen en salarissen kunnen worden betaald. Het verhogen van het schuldenplafond is een routineklus... maar de spanningen tussen de Republikeinen en de Democraten maken het moeilijk. Bij een Russische aanval op de Oekraïense hoofdstad Kiev... is vannacht zeker één persoon om het leven gekomen. Drie anderen raakten gewond. Het slachtoffer werd geraakt door een neergehaalde drone... die op een tankstation neerkwam. Burgemeester Klitschko van Kiev zegt op Telegram... dat vannacht meer dan 20 Russische drones die onderweg waren naar Kiev... uit de lucht zijn geschoten. Hij laat verder weten dat er nog een Russische aanval wordt verwacht... en dat mensen moeten blijven schuilen. In Servië zijn afgelopen avond tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen geweld. Ze eisen het aftreden van president Vucic en een aantal ministers. De minister van Onderwijs is al afgetreden, maar dat vinden de demonstranten niet genoeg. Het was het vierde grote protest in vier weken. Aanleiding voor de protesten zijn twee schietpartijen begin deze maand... waarbij 18 mensen om het leven kwamen. De eigenaar van een uitvaartcentrum in de Amerikaanse staat Indiana... heeft tientallen lichamen maandenlang bewaard. In het gebouw lagen 31 lichamen buiten de koeling opgeslagen. De man heeft schuld bekend en krijgt waarschijnlijk een celstraf van 12 jaar... waarvan 8 jaar huisarrest. Ook moet hij de nabestaanden een schadevergoeding betalen. Het weer, het wordt een zonnige dag met ook wat bewolking. Het wordt 18 tot 24 graden. Maandag wordt het bewolkt en wat koeler. Maar de dagen daarna wordt het geleidelijk weer zonnig en warm.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 A crazy lady living in a bag, eating out of garbage bales, used to be a fag hag, such a dance to tango. The life in anger. A zircon princess seemed to lost her senses. Down at the peep show, watching all the creeps, so she could tell her stories to the girls back home.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 He must think I'm a fool, and all the kids smoke reefer. I think it'd be cheaper if I just got a job, learn to be a street sweeper. I dance to the beat, shuffle my feet, wear a shirt and tie, and run with the creeps. Cause it's all about money, ain't a damn thing funny. You got to have a con in this land of milk and honey. They push that girl in front of the train, took her to the doctor, sewed her arm on the game. Stabbed that man right in his heart. Gave him a transplant for a brand new start. I can't walk through the park after dark. Keep my hand on my gun, cause they got me on the run. I feel like an outlaw, broke my last glass jaw.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 A child is born with no state of mind, blind to the ways of mankind. God is smiling on you, but he's frowning too, because only God knows what you'll go through. You'll grow in the ghetto, living second rate, and your eyes will sing a song of deep hate. The places you play and where you stay looks like one great big alleyway. You'll admire all the number book niggas, thugs, pimps, and pushers, and the big money makers. Driving big cars, spending 20s and 10s, and you wanna grow up to be just like them. Huh. Smugglers, scramblers, burglars, gamblers, pick pocket peddlers, even panhandlers. You say I'm cool, I'm no fool, but then you wind up dropping out of high school. Now you're unemployed, all non-void, walking around like your pretty boy Floyd. Turned stick-up kid, but look what you done did. Got sent up for an eight-year bid. Now your manhood is took and you're a make tag. Spend the next two years as an undercover fag being used and abused served like hell till one day you was found hung dead in a cell.